Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop jongeren konden zich vorig jaar niet echt inhouden qua drugs. Toen na een hoop coronaregels de boel weer openging, de clubs volstroomden en de festivals weer van start gingen... ging het ook geregeld mis na het slikken van een ecstasy-pilletje. Trimbos maakt zich zorgen, want een hoop drugsgebruikers deden het voor het eerst. Die hebben natuurlijk niet van anderen al meegekregen hoe dat nou is om excessief te gebruiken. En dat eh, verklaart denk ik ook dat juist in deze groep de ernst van de incidenten groot was. Dan kun je denken aan problemen met ademhalen of een hoge bloeddruk... maar ook aan een epileptische aanval of zelfs oververhit raken. Daar kun je aan doodgaan. Bij een brand in een appartement in de Gazastrook zijn minstens 21 mensen omgekomen, onder wie 10 kinderen. De brand ontstond waarschijnlijk na een gaslek in de keuken. Het was druk in het appartement. Een hele familie zat bij elkaar omdat er net een familielid thuis was gekomen uit het buitenland. En heb jij een Nokia met het spel Snake in een la liggen? Nou, dan ben je niet de enige. Oude telefoons worden maar weinig ingeleverd om te recyclen, zeggen onderzoekers van het CBS. Meer dan de helft van de mensen bewaart de afgedankte exemplaren. Een kwart verkoopt ze of geeft ze weg. Tientallen mensen liepen gisteravond een stille tocht in Amsterdam. Deden ze vanwege Roslenny van 28. Zij fietste zes jaar geleden naar de school van haar dochtertje en werd ineens doodgeschoten. Na al die jaren is de zaak nog steeds niet opgelost. Haar nichtje wil dat er gerechtigheid komt. Jullie mogen gerust weten dat ik hier sta en super kwaad ben. Want hoe is het mogelijk dat nu zes jaar mijn familie en ik... en in het bijzonder haar, doch haar dochtertje nog geen antwoorden hebben... Hoe kan het dat hier op aarde er mensen zijn die 100% meer weten, maar al zes jaar hun mond houden? De dochter van Peter R. de Vries was ook bij de stille tocht. Zij maakte na afloop bekend dat er 100.000 euro klaar ligt voor degene met de gouden tip.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 Oh. I promise you a good job. No way. One, two, three, rap. Come on, everybody, don't need this crap. I am a man. Job job, you can tell me that I'm not. Do you enjoy what you do? If not, just stop.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 Winkels hebben in het derde kwartaal minder verkocht... maar door de hogere prijzen steeg hun omzet volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek toch met 4 Bij een woningbrand in de Gazastrook zijn zeker 21 doden gevallen vuur woedde in een appartement op de derde verdieping waar een familiefeest werd gehouden.